Ze zijn licht gewond. De vier anderen konden zichzelf bevrijden of zijn met hulp uit de sneeuw gehaald. Niemand wordt nog vermist, maar hulpdiensten zoeken voor de zekerheid nog verder. Gisteravond werd in Oostenrijk een skier na vijf uur uit de sneeuw bevrijd. De Oostenrijkse reddingsdienst spreekt van een kerstwonder. Omdat de man het geluk had dat hij onder de sneeuw nog wat ruimte had om te ademen. Bij een rampkraak tijdens kerstnacht op een vuurwerkwinkel in een woonwijk in Tilburg... zijn honderden kilo's vuurwerk gestolen. De daders gebruikten daarbij een gestolen bestelbus. Die werd vanochtend leeg teruggevonden op een parkeerplaats in Tilburg. Op Facebook heeft de eigenaar van de winkel foto's van de daders en de bestelbus geplaatst. Hij, hij looft een beloning uit in cash geld of in vuurwerk voor de gouden tip. Hoe groot de schade precies is, is niet duidelijk. Op de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor aardverschuivingen en overstromingen... als gevolg van de orkaan Fanfona. De orkaan heeft de eilanden inmiddels verlaten, maar er valt nog wel veel regen. Het dodental staat op 16, maar stijgt vermoedelijk nog. In veel steden en dorpen zijn de telefoonlijnen uitgevallen. Ruim 15.000 toeristen zijn gestrand omdat vluchten geannuleerd zijn... en veerboten niet meer varen. In Roosendaal is een vrouw van 91 overleden aan de gevolgen van een aanrijding. De vrouw werd vorige week aangereden door een fietster en raakte daarbij zwaar gewond. Gisteren overleed ze in het ziekenhuis. De fietster reed na de aanrijding weg zonder haar gegevens achter te laten. De politie is op zoek naar haar en naar getuigen van het incident. En dan het weer vanavond en vannacht in het zuiden wat regen. Het kwik daalt naar 5 graden. In het zuiden kan het licht gaan vriezen. Morgen is het overal droog. In de mist wordt het niet warmer dan 2 graden. Waar de zon schijnt kan het 7 graden worden. Het weekend verloopt droog.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 Then I woke with a yawn in the first light of dawn. And I saw him and through his disguise. jullie allemaal fijne dagen en...